een Klomp met het NOS-journaal. De twee in Amsterdam zijn opgepakt. Ze hadden bivakmutsen op en waren op het dak van het Cornelius Haga Lyceum geklommen. De mannen hadden spandoeken opgehangen met de tekst... Wie islam zaait zal sharia oogsten... en riepen anti-islamitische leuzen. Ze zouden bij de anti-islamitische actiegroep het identitair verzet horen... die eerder moskeeën bezetten. Omdat het de eerste schooldag is na de vakantie... waren er nog geen leerlingen, maar alleen leraren. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen. toch zegt twee derde van de Nederlanders dat ze in hun omgeving niemand kennen die daar moeite mee heeft. De stichting Lezen en Schrijven concludeert daarom dat het probleem van laaggeletterdheid wordt onderschat. Laaggeletterden komen vaak in de problemen bij alledaagse dingen als formulieren invullen, pinnen, digitaal betalen en reizen met het OV. De meerderheid van de groep heeft een Nederlandse afkomst. Minister Kamp blijft positief over het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hij reageert daarmee op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen met 1% is toegenomen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door. Volgens Kamp is de situatie inmiddels verbeterd. Dat is een trendbreuk volgens de minister. De economie is het afgelopen jaar met 3% gegroeid en de CO2-uitstoot afgenomen, zegt Kamp. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen de komende dagen te maken met een orkaan. Naar verwachting zal orkaan Irma woensdag langs de Nederlandse eilanden trekken. Mogelijk is Irma dan uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. De harde wind en zware regenval kunnen overstromingen en modderstromen veroorzaken. Het weer in het zuiden bewolking en kans op een beetje regen.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 No te da perdón de yo. Por en mi vida. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día los cuentos y de nada los vimos ya callar. internet. www.zfmzandvoort.nl Sing like a butterfly, so charming.